Jobboot met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt in het oosten van Oekraïne een staakt het vuren van kracht. Over het bestand is vanmiddag een akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Aan tafel zaten Oekraïne, de pro-Russische opstandelingen, Rusland en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Het bestand betekent niet dat er nu een einde komt aan het conflict. Details van het akkoord moeten waarschijnlijk nog worden uitgewerkt. Zo is het ook nog niet duidelijk wie er toezicht gaat houden op de naleving van het bestand. Henk Krol komt terug in de Tweede Kamer. Hij wordt de tijdelijke vervanger van 50PLUS-Kamerlid Martine Baai... die kampt met gezondheidsproblemen. Baai kwam vorig jaar oktober in de Kamer in de plaats van Krol. Die stapte toen op nadat duidelijk was geworden dat hij als hoofdredacteur van de G-krant geen pensioenpremie had afgedragen voor zijn werknemers. Krol heeft al verschillende keren gezegd dat hij graag weer terug wil bij 50PLUS. Hij was in mei lijstduur voor die partij bij de Europese verkiezingen. De hockeytrainer van HGC en Wassenaar die filmde in de vrouwenkleedkamer... is in 2008 veroordeeld voor potloodventen. Dat zegt de rechtbank in Den Haag. De man was drie keer betrapt. Hij had een voorwaardelijke celstraf van een week gekregen met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf van 50 uur. De man was op dat moment al twee jaar trainer bij HGC. Volgens de club heeft hij zijn veroordeling altijd verzwegen. Gisteren werd bekend dat hij stiekem honderden meisjes en jonge vrouwen heeft gefilmd in de kleedkamer. Hij is aangehouden. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is herdacht dat het kamp precies 70 jaar geleden is ontruimd. Kort voor de bevrijding van het zuiden van Nederland zijn daar honderden mensen doodgeschoten. Bijna alle 3400 overgebleven gevangenen werden in treinwagons afgevoerd naar concentratiekampen in Duitsland. De herdenking in Vught begon met een stille tocht naar het monument voor doodgeschoten verzetsmannen op de voormalige Fusiadeplaats. Tijdens de wandeling las een jongen alle namen van de slachtoffers voor. Het weer half tot zwaar bewolkt, 22 tot 25 graden is het. In het oosten en noordoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen veel bewolking, in het binnenland kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit is DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat 70 kilometer file. Ik noem de files vanaf 3 kilometer. Ik begin met een afsluiting. De N15 Rozenburg richting Maasvlakte is dicht bij de Thomassen-tunnel na een ongeluk. Verkeer wordt zo lang omgeleid via de Kalandbrug. Ik noem de files vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Eembrugge 4 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam bij de afrit Berkon Rode Reis 5 op de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. En op de N15A15 Maasvlakte Rotterdam is het langzaam rijden tussen Afrit Brielen en Hoogvliet over 10 kilometer.